Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland heeft vanmorgen vroeg Oekraïense dorpen en steden aangevallen met raketten. In hoofdstad Kiev klonken explosies. In Dnipro, in het zuiden van het land, zijn volgens de burgemeester zeker twee doden gevallen. Het gaat om een vrouw en een kind van drie. Het Oekraïense leger zegt zelf zeker elf Russische raketten uit de lucht te hebben geschoten. Het klinkt logisch, bouw geen woonwijk op een plek waar de huizen kunnen wegzakken. Maar toch gebeurt het. Dat zegt onderzoeksprogramma Pointer. Gemeentes worden gewaarschuwd door allerlei instanties die er verstand van hebben... maar ze bouwen toch door. Vooral omdat er een enorm tekort aan huizen is. We hebben niet zo gek veel plek meer. Dus we moeten ook uitwijken naar polders. En die liggen soms onder zeeniveau. Die hebben soms een drassige bodem. En dan beginnen de problemen al. Want als je op zo'n plek bouwt... ja, dan kunnen huizen... dat gaat wel eventjes goed... maar na een tijdje kunnen ze gaan verzakken, straten gaan verzakken... en dan krijg je de kosten. En die moeten de woningeigenaren dan zelf ophoesten. In een kerk in Genua in Italië is een maffialeider opgepakt... waarnaar al vier jaar werd gezocht. Hij hoort bij de beruchte Ndrangheta. Dat is een van de grootste en machtigste maffiaorganisaties ter wereld. Hij is een van de meest gezochte criminelen van Italië. De man van 49 zou rond Rome verantwoordelijk zijn voor drugshandel... en wordt onder meer verdacht van moord. En de Amerikaanse, Amerikaanse basketballer Britney Griner heeft tijdens een persconferentie voor het eerst verteld over de zware tijd die ze achter de rug heeft. Begin vorig jaar werd ze in Rusland opgepakt omdat ze cannabisolie bij zich had. Ze werd opgesloten in een beruchte gevangenis... en in december vorig jaar vrijgelaten als onderdeel van een gevangenenruil. En ze vertelt nu voor het eerst hoe ze zich heeft gevoeld. You know, I'm no stranger to, uh, to hard times. Sitting there, you're, you're like, okay, I know people are, fighting for me... or bringing awareness um, to what's going on. Um, it made me a little bit have hope. Nou, ze zegt dat ze het zwaar had, maar tegelijkertijd ook hoop hield... omdat ze wist dat mensen aan haar dachten. De basketbalster wil zich nu gaan inzetten voor andere Amerikanen... die onterecht vastzitten. En dan nog het weer vandaag lang bewolkt, af en toe wat regen.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 In de stad Dnipro kwamen bij een aanval een jonge vrouw en een kind van twee om het leven. Motorcoureur Bram van der Woude is in Marokko om het leven gekomen. Hij deed mee aan een jaarlijkse woestijnrally. De coureur van 48 zou zijn bezweken aan de hitte en uitputting. De Britse acteur Hugh Grant zegt dat de krant The Sun in 2011 bij hem heeft ingebroken... en een zendertje op zijn auto heeft geplaatst. Grant eiste gisteren bij de rechter een schadevergoeding. Bij de inbraak werd niets gestolen, maar in The Sun stond wel een uitgebreide beschrijving van zijn interieur.